we zijn gestart met Gardinoor, met Taxio Moulin. Moulin, Moulin. En eh, we gaan door met eh, Nora Jones, met... Moet ik hem er even bij pakken, want... Eh, thinking About You. Yesterday... I saw the sun shining, and the leaves were falling down softly, and my cold hands needed a warm, warm touch, and I was thinking about. it through, cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, oh, just take me by. the night turns out the lights of day for us to Sara met Beautiful Tango. Ehm, ik had in het eerste uur ook al iets van haar gedraaid, stand-up. Ehm, ja, een zangeres uit eh, Marokko, maar woonachtig in eh, Zuid-Frankrijk. En eh, een opkomend talent volgens de Blue Note Record. En ik vind het ook wel ja, zeer goed klinken eigenlijk. We gaan verder met een andere jarige, John Hicks... En die eh, speelt een solo op de piano. Live Mask. Ook van het album Isla 2009, waar ik al eerder een nummer van heb gedraaid. Ehm, we gaan snel verder met Silo Green, It's Okay. Ja, dit was Larry Carlton en eh, de Music Jazz, eh, Mexican Jazz Fusion. Ehm, als we toch in het eh, hoekje komen van de salsa, samba en dat soort muzieken, in de richting van Mexico bedoel ik dan, ehm, heb ik er nog eentje. Op een gegeven moment is Clocks van Coldplay, dat is een keer gecoverd door ik weet niet meer door wie, maar dat is ook zo'n salsa swing zat eraan. Um, klok staat momenteel eh, op nummer 1 in de top, 2, eh, top 1000 van Veronica, zag ik ehm, net eh, op nu voorbij komen. Ehm, en ik had, ik had een nummer, dat hoorde ik laatst eigenlijk op de radio. En dat is ook een koffer van een dance nummer, maar dat is een beetje in, die, in diezelfde trant als, als dat andere koffer ehm, gemaakt. Een beetje in die salsa, samba, nou zuid amerikaanse eh, sfeer. Ik zal hem eventjes laten luisteren, eh, laten horen.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 Moet ik maar even bijpakken. José Carlos Diaz met een eh, Guitar duo. Eh, we gaan verder met Lou Rolls en Le, Me Le, McCann. I'm gonna move to the outskirts of town. I'm gonna move way out on the outskirts of town. I'm gonna move way out on the outskirts of town. I don't want nobody who's always hanging around. I'm gonna tell you, baby, we're gonna move away from here. I don't want no ice man. I'm gonna buy me a Frigidaire. outskirts of town. Now I don't want nobody who's always hanging around. Bring my own groceries, bring them every day got stop that grocery boy and keep him away when we move way out on the outskirts of town. sound funny, honey, as funny as can be. But if we have any children, I want them all to look just like me when we move, move, move, move, way out on the outskirts of town. I say I don't want nobody Dit was alweer CFM voor eh, vandaag. Eh, wij sluiten af met eh, Herbie Hancock en Dexter Gordon. Still Time. Ehm, tot volgende week. En hierna de Muziek Boulevard. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dick de Hark met het NOS-journaal. De Zweedse justitie gaat ervan uit dat de explosies in Stockholm terroristische aanslagen waren. Gisteren ontplofte in een drukke winkelstraat een geparkeerde auto. Twee mensen raakten licht gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt nog een explosie, waarschijnlijk een zelfmoordaanslag. Een Zweeds persbureau kreeg vlak voor de twee explosies een e-mail met extremistische teksten in het Zweeds en Arabisch. Op een industrieterrein in het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden textielarbeiders slaags geraakt met de politie. Daarbij viel één dode en raakten zo'n 100 arbeiders gewond. De betogers eisen meer loon. De politie vuurde met traangas en rubberkogels. Op het industrieterrein zitten zo'n 70 buitenlandse bedrijven die vooral kleding, schoenen en fietsen maken voor de westerse markt. In Kosovo zijn de eerste landelijke verkiezingen aan de gang. Premier Taci bracht vanmorgen zijn stem uit in de hoofdstad Pristina. Na verwachting krijgt zijn partij, de PDK, de meeste stemmen. Kosovo is sinds 2008 een zelfstandige staat. De meeste inwoners zijn Albanees. In het noorden van de voormalige Servische provincie woont een Servische minderheid. Belgrado heeft die groep opgeroepen de verkiezingen te boycotten. De regering in Belgrado ziet Kosovo nog steeds als een Servische provincie. Supporters van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain zijn in Maastricht opgepakt nadat ze graf graffiti hadden gespoten aan de Maasboulevard. De politie hield de bus met 26 supporters aan nadat getuigen hadden gezien dat zes van hen een muur bekladden. De Fransen moesten 1500 euro schoonmaakkosten betalen voor ze terug mochten rijden naar Frankrijk. De Nederlandse spoorwegen rijden sinds vanochtend met een nieuwe dienstregeling. Voor het eerst in 100 jaar gebeurt dat zonder papieren spoorboekje. In de dienstregeling is weinig veranderd. Voor het eerst gaat er een stoptrein rijden tussen Hengelo en Bad Bentheim in Duitsland. En volgend jaar komen er stations bij in Sassenheim, Emmen en Houten. Het weer nog wisselend bewolkt, temperatuur rond 3 graden in het noordoosten en een graad of 7 in het zuidwesten. Vanaf morgen iets kouder en...